12 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Jeroen Dijsselbloem wordt niet de nieuwe voorzitter van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. De oud-minister van Financiën heeft zich teruggetrokken nadat duidelijk was geworden dat zijn tegenstrever, Kristalina Georgieva, meer Europese landen achter zich had. Zij en Dijsselbloem waren de laatste overgebleven twee kandidaten... tussen de Europese ministers van Financiën konden kiezen. Als de Verenigde Staten ook instemmen, en dat is meestal een formaliteit... volgt Georgieva Christine Lagarde op als voorzitter van het IMF. Volgens criminologen sluiten de registratiesystemen van de politie niet goed op elkaar aan. Daardoor worden zaken met dezelfde dader soms niet aan elkaar gelinkt. Deskundigen zeggen tegen Nieuwsuur dat er daardoor mogelijk in Nederland meer serie-moordenaars zijn dan gedacht. Er zijn zo'n 10 gevallen bekend in de afgelopen 25 jaar. De oplaaiende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China leidt wereldwijd tot rode cijfers op de beurzen. De AEX sloot vanmiddag op ruim 3% verlies. De afgelopen maanden legden China en de VS elkaar over en weer importheffingen op. Onderhandelingen daarover de afgelopen dagen zijn mislukt. Delen van Gelderland en Limburg hebben last gehad van flinke regenbuien. Aan het einde van de middag kwamen op sommige plaatsen straten onder water te staan. Het treinverkeer tussen Arnhem en Dieren is stilgelegd... omdat een overweg in Reden onder water kwam te staan. De treinstoring duurt nog tot diep in de nacht. En de openingswedstrijd voor het nieuwe seizoen in de eredivisie is gewonnen door Willem II. Uit bij Pek Zwolle werd het 1-3. De Griekse spits Vangelis Pavlidis scoorde twee keer voor de Tilburgers. En het weer. Vannacht is het grotendeels droog.